Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Mensen die online hun mening geven over de oorlog in Gaza... kunnen daar problemen mee krijgen op het werk. Er zijn tientallen meldingen over binnengekomen. Zo zijn er chefs die willen dat posts over de oorlog worden verwijderd... vertelt redacteur Nina Jansen. vond ook een jongen gesproken die eh, had een WhatsAppje gestuurd... naar drie collega's met een filmpje van eh, uitspraken van Israëlische politici... allemaal achter elkaar gemonteerd. En eh, toen hij op werk aankwam, toen deed eigenlijk zijn toegangspas het opeens niet meer. En toen moest hij op het matje komen bij de directeur. En toen zei de directeur, we beëindigen je contract, want dat vinden we ongewenst. Dat gebeurt niet alleen in Nederland. Niet lang geleden werd voetballer Anwar El Ghazi nog ontsnapt door zijn Duitse club Mainz... omdat hij pro-Palestina dingen had gezegd. We zijn positiever gaan denken over kernenergie. Een derde van de mensen zegt in een enquête van het CBS... dat er meer kernenergie moet worden gebruikt. Een jaar geleden was dat nog een kwart. In Zeeland staat al een kerncentrale en daar zijn mensen het positiefst. Caribische studenten die willen proberen of in Nederland werken of studeren iets voor ze is... kunnen een beurs krijgen van de overheid. Het gaat om maximaal een kleine 6000 euro. Een student uit Curaçao kan dan bijvoorbeeld een half jaar op uitwisseling komen... voordat hij voor een volledige opleiding kiest. Het onderzoek blijkt dat Caribische studenten die naar Nederland komen... vaker uitvallen of switchen van studie. En vorige week haalde hij nog een mijlpaal van 39.000 punten in de NBA. Maar gisteren ging hij teleurgesteld het veld af. LeBron James. De ster basketballer van de LA Lakers moest de grootste nederlaag in zijn carrière incasseren. De Lakers verloren met 138-94 van Philadelphia. Een verschil van maar liefst 44 punten. Fans in het stadion vonden het zo erg dat ze vijf minuten voor het einde al naar huis gingen. Everybody wants to get out of here. They are out of here. they're screaming out. <laughs> ja, wel had LeBron James een nieuw NBA-record te pakken. Hij is nu de speler met de meeste speelminuten in de Amerikaanse basketbalcompetitie. En weer nog, pas op als je de deur uitgaat. gaat. Het kan nog glad zijn in het midden en oosten. Vanochtend en vanmiddag droog en af en toe zon. Vanavond zijn er winterse buien bij 2 tot 5 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB.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 Ook ik kreeg nooit cadeaus met met Met, Sneek, kreeg ik ook niks. Nee, ik, kreeg, ik heb van sint heb ik nooit wat gehad. Ja, hij zit me te lachen, maar ik vind het niet leuk. Ik vind het ook een naar persoon, die hele sint Die kan ik niet vertellen. Mag die man niet met zijn schimmel. Ja, ik hou niet van die man, ik vind het een naar persoon. onsympathiek individu vind ik dat, Jelle is niet klaar. Schijnheilige. Ja, een nare man vind ik het, weet je dat? Ik hou niet van die man. Die knecht vind ik ook een zak. Ja, ik wel. Irritante jongen vind ik dat, weet je dat? Zit me nou al op te winden. Die knecht vind ik een irritant persoon. Stond toch altijd te lachen. Weet je dat niet meer? Weet je dat niet meer? De knecht was niet klaar, stond er altijd te lachen. Zijn knecht staat... Idioot. 6 december, hartstikke koud. Gaat hij op daksten lachen? Vindt een raar stelletje, weet je dat? Dom koppel vind ik het. Ja, een heel dom koppel vind ik het. U mag ze niet. Ik heb er weinig mensen in hekel, maar die twee kan ik niet uitstaan. Ik heb nooit wat van ze gehad. Ik, ik zette mijn schoen s'avonds. Ik was blij ze dus morgens nog stond. Ja, ja. nare man. Stomme liedjes allemaal zingen. Heb je ook allemaal die stomme liedjes gezongen vroeger? Ja, ik kan me nog over ergeren, weet je dat? Hoor, wie klopt daar, kinderen? Geen hond. Bij mij werd niet geklopt hoor. Heb je dat ook allemaal gezongen? Heb je ook gezongen van En strooit dan wat lekkers? In de een of andere hoek? Was dat voor waanzin? Waarom zegt hij niet meteen in welke hoek dat hij de rommel gooit? kunnen een beetje lopen zoeken wat spul ligt. Mag die man niet. Oneerlijke man is dat, weet je dat? Met die staf. Oneerlijk, er waren kinderen die kregen... die hadden cadeaus, en liepen de treinen door de kamer. Nou, bij mij liep niks door de kamer. Ja, wij zelf. Ik was de locomotief. En nog een zootje armoedzaaiers achter me aan. We waren gelukkig met een groot gezin. Anders was nog een treintje van niks geweest ook. Doe nou. ik mag die lijn niet, allebei niet. Zat je bij die kachel? Zat je bewusteloos te zingen? Met die vieze, stinkende kolendambies. En opeens werd er op de deur gebomst. En dan kwam Sint-Niklaas binnen. Dan zie hem nog binnenkomen. Zoiets armoeigs. Had een sprei om. Had een sprei om. En ik kende die sprei. Ik kende het, die was uit de voorkamer. Die lag er op tafel. Je kon op zijn rug precies zien wat de asbak gestaan had. Ja. Wacht die man niet. Kom uit Spanje, zit een gek. Ja. Met mij in Spreijong, kom hij in Spanje. Uit de kroeg kwam die. Dus zag ik meteen. Had de meid erop. En een stuk of acht neuten. En naast hem stond Pieterman Knecht, maar dat was helemaal geen Pieterman Knecht, was Tante Jo.